Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de boer-burgerbeweging ook in de provincie Utrecht de grootste is geworden. De gemeente Veenendaal kwam als laatste met de uitslag... en daar kreeg de BBB zo'n 3000 stemmen meer dan GroenLinks. Genoeg om de nek a nek race in de provincie te winnen. De verkiezingsdienst van het ANP heeft de uitslag van Veenendaal overigens nog niet verwerkt. Als de BBB inderdaad ook in Utrecht de meeste stemmen heeft gekregen... is die partij in alle provincies de grootste geworden. Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn de uitslagen bekend van de eilandsraadverkiezingen. Op alle drie de Caribische eilanden, die een soort Nederlandse gemeente zijn... behouden de bestuurspartijen hun meerderheid. Op Bonaire kreeg oppositiepartij PDB wel de meeste stemmen... maar het is nog afwachten of die gaat meebesturen... omdat de zittende coalitie nog vijf van de negen zetels heeft. Op Saba moet de bestuurspartij, die alle vijfde de zetels had... er nu twee afstaan aan een afsplitsing. De A67 is gisteren de hele avond dicht geweest omdat er slachtafval op de weg lag. Een vrachtwagen verloor eind van de middag zijn lading toen hij hard moest remmen... en vervolgens alsnog op de vrachtwagen voor hem botste. Het gebeurde bij Gelderop op de rijbaan richting Eindhoven. Het slachtafval vloog uit de laadbak over de cabine heen... en belandde op de snelweg en op andere auto's. Rijkswaterstaat is uren bezig geweest de ingewanden op te ruimen... en het asfalt schoon te maken. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog, minima tussen 4 en 8 graden. Overdag eerst vrij zonnig, smiddags meer bewolking en vooral in het westen kans op een bui.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 If we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said if we ever broke up. Boy, don't get emotional, cause it's not personal. It's just the way, just the way it goes. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had if we ever broke up. If you think I'll understand all the shit you put me through If girls in white dresses and big winter weddings Is something you want to be true Then pack up your drama, this selfish dilemma Is something this shit can undo Like I'll never hate you, but all I'll never be sad Think about everything that we had If we ever broke up If we ever broke up I'd call your dad And tell him all the shittiest of things you said If we ever broke up cause I do it 106.9 ZFM Take a look inside your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 Saying he home, but I know where he at. Like, bet he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fact. Damn. And it been what it been. Huh. Calling his phone like he'll send me a pin.